Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland gaat Belarus ballistische raketten leveren die vanaf een truck kunnen worden afgevuurd. Ze kunnen afstanden tot 500 kilometer afleggen en met een conventionele of een nucleaire kop worden uitgerust. President Poetin deed die belofte bij een ontmoeting met de Belarussische president Lukashenko... die zegt zich bedreigd te voelen door Polen en Litouwen. De twee doden die gisteren vielen bij een aanslag op een homobar in Oslo zijn een man van in de 50 en een van in de 60, zegt de politie. Tien mensen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De Noorse Veiligheidsdienst beschouwt de aanslag als een terreurdaad van een geradicaliseerde moslim. De schutter is een 42-jarige Noors-Iraanse man die bekend was bij de politie. Het dodental van de bestorming van de Spaanse exclave Melilla gisteren in Noord-Marokko is opgelopen tot 23. Onze Marokkaanse mensenrechtenorganisatie ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger. Op sociale media zijn foto's en video's gedeeld die dat lijken te bevestigen. Migranten bestormen Melilla vaker. Omdat de exclave Spaans is, behoort tot grondgebied van de EU. Daardoor is het een aantrekkelijke bestemming voor veel Afrikaanse migranten. In Duitsland is een Nederlander opgepakt voor het versturen van meer dan 50 kilo drugs via de post. Rechercheurs hadden ontdekt dat iemand drugs stuurde vanuit het Duitse Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen. In zes weken tijd werden vanuit daar meer dan duizend poststukken met drugs naar adressen in en buiten Duitsland gestuurd. De Nederlander werd opgepakt toen hij begin deze maand met zijn auto naar Kranenburg was gereden en daar 60 poststukken in een brievenbus probeerde te stoppen. Het weer vannacht vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. situation's out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel.